Twee uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Verbeterd zijn. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die hulporganisaties hadden aangespannen. De staat moet meer toiletten bouwen, zorgen dat er meer schoon water beschikbaar is... en regelmatig het vuil ophalen. In het kamp wonen nu zo'n 6000 mensen. Twee keer zoveel als in september. Volgens hulporganisaties zijn de omstandigheden er mensonterend. Vier politieagenten in Zuid-Afrika hebben zichzelf aangegeven nadat de beelden naar buiten waren gekomen, waarop is te zien hoe een gewonde verdachte wordt doodgeschoten. Op bewakingsbeelden is te zien hoe in een buitenwijk van Johannesburg een gewapende verdachte door de straat rent, terwijl politieauto's hem achtervolgen. De man wordt beschoten en ligt daarna gewond op de grond. Een van de agenten trapt hem en een ander schiet twee keer, schiet twee keer van dichtbij op hem. De vier agenten worden vervolgd voor moord. De Amerikaanse marine zegt te zullen blijven patrouilleren bij de omstreden Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese zee. Een woordvoerder van het Pentagon zei dat de Amerikaanse marine twee keer per kwartaal of wat vaker langs gaat. De patrouilles bij de kunstmatige eilanden leidden vorige week tot een diplomatieke rel. Landen in de regio, waaronder China, maken aanspraken op de eilandengroep. Washington betwist de claim van China en stuurde vorige week een torpedobootjager. Peking noemde dat een provocatie. Giro 555 heeft honderdduizenden mensen op de Filipijnen kunnen helpen met de ruim 36 miljoen euro die twee jaar geleden is ingezameld. Dat zeggen de samenwerkende hulporganisaties. Het meeste geld ging naar onderdak, water en sanitaire voorzieningen en het creëren van bronnen van inkomsten. Tyfoon Haiyan veroorzaakte twee jaar geleden een ravage op de Filipijnen. Bijna 90% van het geld dat mensen in Nederland storten is tot nu toe gebruikt. Nederlandse hulporganisaties stoppen eind dit jaar met de hulp op de Filipijnen. Het weer vanavond en vannacht overal kans op dichte mist.